Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De dronken led die zondag bij zijn aanhouding door een Rotterdamse agenten werd geschopt was agressief en wilde de agenten met handboeien slaan. Dat blijkt volgens bronnen uit de verklaringen van getuigen en de betrokken politieagenten. De agenten zouden hebben geprobeerd hem handboeien om te doen en dat lukte slechts bij één hand omdat de man zich verzette. Het duurt nog zeker enkele dagen voordat het onderzoek klaar is, zegt het Openbaar Ministerie. De politie in Rotterdam heeft de dader van de steekpartij in een school in het Oude Westen nog niet gevonden. De onbekende man stak vanmiddag rond drie uur een vrouw van 30 dood en verwonde een vrouw van 29. Even daarvoor hadden de vrouwen en de man op de Westkruiskade ruzie gekregen. Het drietal verplaatste zich daarna naar de Augustinus basisschool in de Jozefstraat. In de hal ontstond een vechtpartij waarbij de man een steekwapen trok. Nadat hij had gestoken ging hij er vandoor. Duitsland heeft zich door een 4-2 overwinning op Griekenland geplaatst voor de halve finales van het Europees kampioenschap. Na 45 minuten stond het 1-0 voor de Duitsers door een doelpunt van verdediger Laam. Griekenland leek daarna nog even terug te komen door een goal van Samaras. Maar na treffers van Kedira, Klose en Reus was de wedstrijd gespeeld. Een Griekse penalty vlak voor tijd kon daar niets meer aan veranderen. Ploegleider Johan Bruineel van de Radio Shack ploeg gaat niet naar de Tour. De Amerikaanse dopingautoriteit beschuldigt hem ervan betrokken te zijn geweest bij het dopinggebruik in de voormalige US Postal ploeg van Lance Armstrong. Bruineel is bang dat zijn aanwezigheid in de Tour veel negatieve aandacht zal trekken. Het weer vannacht vrijwel overal droog, morgen stapelwolken en af en toe zon.